Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben flinke kritiek op de manier waarop Nederland omgaat met mensen met een beperking. In een rapport staat dat in Nederland het onderwijs, het openbaar vervoer en de arbeidsmarkt niet toegankelijk genoeg zijn. De VN wijst op een verdrag dat Nederland acht jaar geleden ondertekende... waarin werd beloofd de rechten van mensen met een beperking te beschermen. Volgens het rapport kijkt Nederland niet genoeg of wetten en de praktijk bij de beloftes aansluiten. De verkoop van staatsaandelen van ABN AMRO heeft de staat de afgelopen maanden bijna 1,2 miljard euro opgeleverd. De afgelopen jaren verkocht de staat iedere keer een deel van de aandelen... nadat het in 2008 ABN AMRO overnam om de bank uit de financiële problemen te redden. Met de opbrengst wordt de staatsschuld afgelost. Inmiddels heeft de staat nog een belang van 40% in ABN AMRO. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië woedt een grote natuurbrand. Uit voorzorg moeten duizenden mensen in een buitenwijk van Los Angeles hun huis verlaten. Zeker twintig huizen zijn in vlammen opgegaan. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie heeft een man van 34 aangehouden voor brandstichting. Er woeden nog twee grote branden in Californië. Dat is niet ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar vanwege de droogte. Maar dat het vuur overslaat naar een woonwijk komt minder vaak voor. Bij Waterloo in België zijn opnieuw botten gevonden van mensen en dieren. Onderzoekers vonden 15 geamputeerde ledematen en skeletten van 7 paarden en 2 koeien. Ze werden gedood bij de slag bij Waterloo in 1815. Daarbij kwamen tienduizenden mensen om het leven. Die werden vaak begraven in massagraven. Tot nu toe werden nauwelijks menselijke resten gevonden. Het weer, vannacht vooral buien in de kustprovincies. Er is ook kans op hagel en onweer. Het koelt af naar 6 tot 11 graden.